Kasper Meijer met het NOS Journaal. Drie dagen na de zware overstromingen in Spanje... is een beknelde vrouw uit een auto gered in Valencia. De vrouw werd gisteren gevonden toen reddingswerkers haar hoorden schreeuwen. Volgens een lokale krant zat de vrouw vast naast het lichaam van haar overleden schoonzus. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe is. Op talloze plekken in het rampgebied wordt nog gezocht naar overlevenden... maar de kans wordt steeds kleiner dat mensen nog levend uit ondergelopen huizen of auto's kunnen worden gehaald. Bedrijven die onder meer planten-DNA gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe producten... moeten daarvoor gaan betalen. Dat is besloten tijdens een VN-top over biodiversiteit in Colombia. Met name farmaceutische bedrijven gebruiken bijvoorbeeld informatie uit tropische planten en dieren voor commerciële doeleinden, zonder dat de landen waar die planten groeien daaraan verdienen. Een deel van de inkomsten moet nu bijvoorbeeld gaan naar gemeenschappen die zich inzetten voor de bescherming van biodiversiteit. Prins Andrew, de jongere broer van de Britse koning Charles... verliest zijn koninklijke toelage van 1 miljoen pond per jaar. Ook krijgt hij geen geld meer voor zijn persoonlijke beveiliging. Prins Andrew raakt in opspraak nadat hij werd beschuldigd... van het meermaals verkrachten van een meisje van 17. Zijn militaire titels en koninklijke erefuncties was hij al kwijt. De kwalificatie voor de Grand Prix van Sao Paulo in Brazilië is uitgesteld vanwege zware regen... De kwalificatie had om 7 uur Nederlandse tijd moeten beginnen... maar voorafgaand brak een stevige bui los... waarna het urenlang bleef regenen. Het is nog onduidelijk wanneer de kwalificatie ingehaald kan worden. Morgenochtend lokale tijd lijkt de eerste mogelijkheid. Het weer. Vannacht is het in het midden en noorden van het land helder. Het kan daar 1 à 2 graden gaan vriezen.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 I never try to make him feel proud, proud, proud. I never try to make him. I never try to make him. I never try to make him. I never try to make him. I never try to make him.